Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Op een aantal plekken treinen weer rijden. ProRail heeft zes stukken spoor vrijgegeven, met name rond de vier grote steden. Toch rijden er vanavond volgens de NS nog maar weinig treinen... ook doordat de treinen door de problemen op de verkeerde plek staan. ProRail kreeg vandaag te maken met 150 storingen op het spoor... waarvan er zo'n 50 zijn verholpen. Ook morgen zijn veel treinen waarschijnlijk nog vertraagd. De brandweer heeft vandaag ruim 10.000 meldingen binnengekregen als gevolg van de storm. Bijna in alle 25 regio's hadden de korpsen te maken met topdrukte. Alleen in het noorden van het land kwamen minder meldingen binnen omdat het daar minder hard waaide. Door de storm zijn vandaag 66 vrachtwagens omgewaaid. Dat veroorzaakte ook problemen in de avondspits. Rijstroken werden afgesloten om de vrachtwagens te bergen. Het Verenigd Koninkrijk stelt ruim 50 miljoen euro beschikbaar voor de veiligheidsmaatregelen in Calais. Dat heeft de Britse premier May afgesproken met de Franse president Macron. In Calais wordt in feite de Britse grens bewaakt. De Franse politie controleert daar paspoorten en voorkomt dat migranten op vrachtwagens naar Engeland reizen. Minister Slop is kritisch over uitzendbureaus die leraren in het basisonderwijs relatief hoge salarissen betalen. Door de schaarste op de arbeidsmarkt hebben scholen het steeds moeilijker om voldoende leraren te vinden, met name voor tijdelijke vervanging. Ze doen daarom vaker een beroep op uitzend- en bemiddelingsbureaus. Slop deelt de zorgen van schoolbesturen over uitzendbureaus die de schaarste aangrijpen om hun tarieven te verhogen. Het weer. De wind neemt geleidelijk af. Verspreid over het land valt soms een bui. Vannacht kans op winterse buien en mogelijk gladheid. Morgen zon, wolken en enkele buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt zo'n 4 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op veel plaatsen in de Randstad is de avondspits voorbij of loopt op zijn laatste benen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum-Noord, 20 minuten vertraging. Op de A9 Diemen-Alkmaar bij Aalsmeer, een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Een half uur in de file door een auto met pech bij Zoetermeer. Op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Den Haag-Malieveld begint de file, 9 kilometer. Moet je richting Rotterdam vanuit Den Haag, dan sta je een kwartier in de file tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die daar in de berm ligt.